Dit van der Linde met het NOS-journaal. KLM neemt extra veiligheidsmaatregelen voor vluchten van en naar Curaçao... vanwege de bijna botsingen in de lucht de afgelopen dagen. De luchtvaartmaatschappij heeft de interne veiligheidsprotocollen aangescherpt... en verplicht toestellen om maximaal zichtbaar te zijn als ze in het Curaçaose luchtruim vliegen. De afgelopen dagen melden meerdere piloten van andere luchtvaartmaatschappijen... dat ze dicht in de buurt waren gekomen van militaire toestellen. Die vliegen daar vanwege de verhoogde Amerikaanse militaire activiteit in de regio... gericht op Venezuela. Het wordt bij het Eurovisie Songfestival niet verboden om te protesteren tegen de Israëlische deelname. Komend jaar is het in Oostenrijk en de organisator, Omroep ORF, zegt dat eventueel boegeroep niet uit de uitzending wordt gehouden. Ook zijn Palestijnse vlaggen toegestaan. Bij vorige edities werden de Israëlische inzendingen uitgejoeld en uitgefloten en dat geluid werd weggedraaid. De Oostenrijkse omroep zegt dat het de taak is om te laten zien wat er gebeurt en niet om zaken te verbloemen. Nieuwe auto's hoeven in 2035 toch niet emissievrij te zijn. In plaats van een verbod kiest de Europese Commissie voor vermindering van CO2-uitstoot met 90 vergeleken met 2021. De overige 10% moet ergens anders worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld door biobrandstof en het gebruik van groen geproduceerd staal. De grote autolanden Duitsland en Frankrijk waren fel tegen het totale uitstootverbod waar Brussel eerst mee kwam. Kijkers van het NOS Jeugdjournaal hebben Six 7 gekozen tot woord van het jaar. Het betekent niks, maar kinderen geven er onderling mee aan dat ze iets leuk vinden. Six 7 komt van TikTok. Kinderen maken er een gebaar bij of ze iets wegen. Het weer vanavond droog, maar vannacht bewolking vanuit het westen.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 But you walk right in, you steal the show, dragging me around, young boy, go shine me that smile when every quarter in a pool machine. She's the best damn shooter that I ever did see. Calling each shot and sending them all home. She's a rodeo. Better hold on tight, better in. She's making my world go crazy again. She's a two-stepping good up in a little bit of trouble, seeing double. She's stopping them moves, doing that nose to pills, taking punch, little whiskey, drinking blue jeans, brown hair, girl from the country, little Midwest queen. doing that I, do show. Better hold on tight, better strap on in, cause she's making my world go crazy again. She's a two-stepping world wrecking dude, all the fool getting caught up in a little bit of trouble. She end up when she's stopping them moves, doing that dose of dough. Just a hell raising world shaking, punchy little whiskey drinking, blue jeans, brown, and a girl from the country, little Midwest queen, doing that dosey dose. tweede deur duik ik dieper in de honky-tonk, covers en sterren van toen. Met meer Colin Ray en Ray Lynn in de spotlight. Dansbare singles en Canadese roots zijn eveneens te horen. Deze single is een duidelijke knipoog naar de dansvloer. Dosi Do grijpt terug op square dance termen en uptempo fiddle runs. Scott Wolverton verpakt dat in een fris eigentijds jasje, waardoor het nummer zowel op traditionele dansavonden als op moderne playlists past.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 They exchanged gifts and saw each other as brothers, and that peace lasted for two more days when they were ordered back to battle. In those few days, though, men remembered the reason for Christmas amongst the devastation, and it's a story that should never be forgotten. Through the smoke-filled night, silence rose from both sides across a bloody battlefield It was a cold Christmas Eve 1914 For those who were there it seemed unreal As time was still the spirit as opposing sides approached Through broken words they spoke It wasn't long before they felt at ease They shared their cigarettes What they had they used show Wonderen lonken in It Could Happen Again van Colin Ray.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 Walking in a winter wonderland. Walking in a winter is het favoriete album van de maand. Texaanse mysterie Rocked in Dallas van Jeremy Pinnell op Decades. Geïnspireerd door een Houston show met één fan, en gebed. Rockabilly met T-Rex hoeks en Orbison Pijn in een simpel, verslavend ritme. Nobody is Pleased van Joss Fortenberry klinkt als een moderne Amerikaanse song over een wereld waarin het nooit goed genoeg lijkt te gaan. Hoe je het ook doet. De song gaat over iemand die te laat tot inkeer komt, terwijl de hoofdpersoon inmiddels verder is gegaan. Een thema dat perfect past bij Cole's onafhankelijke, zelfverzekerde imago. You packed that mossy oak One case of 308 and Caught you a blue-eyed doe But ain't why I tell you were chasing Said you'd be home by Sunday But I went to church alone buck short. Hey! Go ahead, boy, shoot your shot. Talk your way out of this one. Point blank, yeah, you got caught. And there's nowhere left to run. Red-handed with that shade. Pink lipstick on your collar. You Lord If you ain't ready to meet the Lord You better hightail it out the door cause Waylon Jennings klassieker krijgt frisse energie. Met Moody's interpretatie, inclusief gitaarsolo's en groepsjam-sfeer. Dylan Marlowe levert met Barefoot and Pregnant een krachtige en rebels klinkende single. Textueel zoekt Marlowe de grens op tussen traditionele rolpatronen en ironie, waardoor de song bij sommigen een glimlach en bij anderen een frons zal oproepen. locking you up Two pink lines showing up Both shoes off and a baby bump Yeah, ain't it funny how That's how it all played out Cause baby, look at us now On the front porch of our house Picking out baby names And watching that sunset sink I'm sipping on a whiskey glass You're tipping that mocktail back Dirt on both of our feet No big degree, just chasing dreams I might have thought the same damn thing But baby, look at us now On the front porch of our house Just settled on some baby names And we're picking out nursery pain I'm sipping on a whiskey glass You're tipping that mocktail God your daddy was right.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 Na New York avonturen brak de single door in Canada. Don't tell me I'm wrong Cause I've been watching every move that you make trouble for the man that you take every time. zwoele roadtripliefde suddert in 5 Days in May van Blue Rodeo. Burnout na touring leidde tot natuurthema's en break-ups met Jim Cuddy's mandoline en Kim Deschamps' pedalsteel met deze song als voorbeeld. that cut so fine. find Fine face you've seen a thousand times. Sometimes the world begins to set you up on your feet again is gold. Zelfherstel bouwt op in Till I Am Myself Again. De bandleden Cuddy en Kieler schreven over toerdepressie, overmatig drinken en spiritverlies na een jaar op de weg. Donker, maar dansbaar. Blue Rodeo bestaat nog steeds, maar de leden zijn inmiddels aardig op leeftijd, waardoor ze minder nadrukkelijk aan de weg timmeren. verleden ligt achter ons. Nu weer naar het heden. Have you been naughty or nice? Klappende feestvreugde swingt door in Jingle Jangle Rock van Ray Lynn. Redneck Christmas is nog een kerstsong van Ray Lynn in deze rubriek. Tree. Granny's in the kitchen, chicken popping the grease. Antlers on my hound dog, you best believe it's Christmas like you ain't ever seen. Park in the yard, come as you are. De laatste ronde klinkt in Closing Time van de Tumbling Paddies. Deze song vormt een prima afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week. Dag. the lads at the local spot. This town of ours is looking quiet. Nothing wild, nothing crazy Sure you know I love you, baby See you on the other side of midnight When I'll be taking it handy on the belly's and brandy I'll sip a few shandy When I'm washing down the wine Feeling frisky I'll be so right. So right, so You know I want to settle down. There's no one else I want around. But understand, I still need the at night, and I'll be taking it handy. On the bellies and brandy, I'll sip a few shandy. When I'm washing down the wine, feeling frisky. On Guinness and whiskey, knowing you'll be with me. A few beers down the line, where you go, I'll follow you. Where you go, and you know I'll always be true. Sure you know.